Onderduif Nederwit met het NOS-journaal. Portugal vraagt de Europese Unie om noodsteun. Het land heeft geen andere keus omdat er steeds meer rente moet worden betaald op staatsleningen. Het Portugese parlement stemde vorige maand tegen zware bezuinigingen. De regering stapte daarna op. Portugal heeft waarschijnlijk zo'n 80 miljard euro nodig. In het Amsterdamse openbaar vervoer wordt vandaag gestaakt tegen geplande bezuinigingen. Tussen 10 en 2 rijden er geen trams, bussen en metro's. De gemeentelijke vervoerbedrijven zijn tegen de 120 miljoen euro die minister Schultz van Hagen wil bezuinigen op het OV in de grote steden. De actie krijgt op 12 april een vervolg in Rotterdam en op 20 april in Den Haag. In de metaalsector is een nieuwe CAO afgesloten. Die voorziet in een loonstijging van 4,45 procent. Werkgevers die langdurig omzetverlies lijden kunnen vier maanden wachten met de loonstijging. In de metaalsector werken 330.000 mensen bij ruim 30.000 bedrijven. Minister Opstelten van Veiligheid wil af van de huidige arbeidstijdenregelingen bij de politie. Die zijn volgens hem te riant, wat de inzetbaarheid van agenten belemmert. Zo hebben agenten recht op 26 vrije zondagen per jaar, tegen 13 voor de meeste andere werknemers. Op piekuren zijn daardoor vaak te weinig agenten inzetbaar en op rustige momenten te veel. Het merendeel van de Tweede Kamer is het met de minister eens topoverleg in het Witte Huis over de begroting voor volgend jaar heeft geen akkoord opgeleverd. President Obama had de republikeinse en democratische leiders in het congres, Boehner en Reid, uitgenodigd om te praten over een compromis. Het overleg zit namelijk muurvast. De republikeinen willen 10 miljard dollar meer bezuinigen dan de democraten. Als er vrijdag om middernacht geen akkoord is, dan gaat volgens de Amerikaanse regels de federale overheid deels op slot. Dat betekent dat niet-essentiële overheidsdiensten dichtgaan. Manchester United heeft in de kwartfinale van de Champions League de uitwedstrijd tegen Chelsea gewonnen. In Londen werd het 1-0. Barcelona versloeg op eigen veld Shakhtar Donetsk uit Oekraïne met 5-1. Dinsdag zijn de returns.